Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat de coronamaatregelen versoepelen, melden Haagse bronnen. Vanaf overmorgen mag je weer biertjes drinken in het café en daar mag je tot 10 uur blijven. Daar is deze horeca-eigenaar wel blij mee. We zijn eigenlijk nu al zo lang gesloten dat ik denk als we open mogen zijn we hoe dan ook blij. Eh, hoe langer, hoe beter. Dat staat natuurlijk voorop en dat lijkt me ook logisch. Wij als personeel kunnen dan weer eh, lekker ons werk doen. Eh, dus als je het zo kijkt, eh, alle beetjes, alle uren zijn mooi meegenomen die we kunnen draaien. Morgenavond vertellen premier Rutte en minister Kuipers meer over de versoepelingen. Dan is er weer een coronapersconferentie. En over versoepelingen gesproken. Wie dit jaar eindexamen doet, mag net als vorig jaar één vak skippen. Dat heeft het kabinet besloten omdat, er weer een, omdat het weer een lastig coronajaar is geweest. Minister Wiersma kiest voor dezelfde regels als vorig jaar. Toen was het zo, kreeg je extra herkansing, iets extra tijd om het uit te smeren. En ook de mogelijkheid om van als het echt nodig is, hè, dus ik zou zeggen uh, doe het wel niet. Maar als het echt nodig is om ook een vak te kunnen wegstrepen. Het vak dat je wegstreept mag alleen geen kernvak zijn zoals Nederlands. Deze VWO-leerling is in ieder geval blij met de versoepelingen. Ik maak me echt veel zorgen om mijn eindexamens. En stel dat ik een, vak mag wegstrepen, dan kan het dus zo zijn dat ik gewoon eigenlijk de kans dat ik zak kleiner is. Dus dan ga ik ook veel minder stressen. De watersnood in Limburg vorig jaar zomer heeft iedereen overvallen. Dat staat in een rapport. Door het hoogwater stroomden straten en huizen vorig jaar onder water. Honderden mensen in het zuiden van Limburg kunnen nog steeds niet terug naar huis. En we blijven nog even bij water. Na een tankstop bij een pomp in de Rijp, bij Purmerend... konden minstens zes automobilisten meteen door naar de garage. Er kwam daar geen benzine, maar water uit de pomp. Fout dus. Waarschijnlijk is de tanktop niet goed afgesloten... en is er allemaal regenwater naar binnen gekomen. Krijgen je nog het weer, veel bewolking. In het zuidoosten nog wat zon. Daar klaart het steeds verder op en kan het vannacht gaan vriezen. Morgen opnieuw bewolkt. In het zuiden wat zon en frisjes. Een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 3 kilometer met 10 minuten vertraging en 5 minuutjes oponthoud op de N242 als je vanuit Alkmaar naar Middenmeer rijdt. Bij Sint Pancras 2 kilometer file.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 And I know the day is coming. My luck will slaughter on his son. Mama always told me first chance that you get, boy, cut and run. I got whiskey in the backseat right. Every young man has a brick and pawn, every lawman has a price. I let that sheriff catch me. Yeah, I got a pistol too. I made him an offer that he could not refuse. We took that load of whiskey, we went to Little Rock. I left him handcuffed at the airport. Long term Daar was Toby Keith hier bij de National Radio Show. We zijn er weer. Iedereen van harte welkom. De playlist is weer bomvol met muziek. En we gaan heel snel verder. tweede nummer, Bluegrass muziek. In 2002 werd dit nummer voor het eerst opgenomen door de Stedtler Brothers. Nu is het in een mooi Bluegrass gospeljasje gestoken door Darren en Brooke Aldridge. Samen met de Oak Ridge Boys. Dit is He's Getting Me Ready. Jenny de Oak Ridge Boys met He's Getting Me Ready, hun nieuwste single. En over nieuwe muziek gesproken, we gaan naar de digitale brievenbus. Via info.nashforradio.nl kregen we de nieuwste single opgestuurd van Hurricane Highway. Ze komen uit Ierland en hun muziek heeft al vaker bij ons op de playlist gestaan. Zoals ik al zei, hun nieuwste single, dit is All Time Favorite. I really can't stand that song. But every time it comes on, her face lights up. She jumps right up starts dancing round Can't stop watching her move see Hurricane Highway uit Ierland. En dat nummer heet All Time Favorite. En zoals gebruikelijk hebben wij natuurlijk ook ruimte voor de wat oudere country muziek.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 en bracht vorig jaar het album Where Phones Don't Work uit. Je hoorde Wade Bowen met When Love Comes Around. En nu is het tijd geworden voor muziek van Dolly Parton. Die nam dit nummer wat ooit geschreven is door Mac Davis... en natuurlijk een van de grootste hits was van Elvis Presley. Ooit een keer op, dit is In The Ghetto. As the snow flies on a cold Chicago morn, poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth to feed in the ghetto. People, can't you understand? A child while the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night, in desperation, the young man breaks away. He buys him a gun and he steals a car and he tries to run, but he don't get far and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. the young man on a cold and gray Chicago morning. kippenvel van. Dolly Parton's versie van In The Ghetto. Alhoewel die van Elvis ook heel erg mooi is, vermin ik toch die van Dolly het mooiste. We gaan naar muziek van onze maandartiest. Hij heeft natuurlijk ook gospelmuziek opgenomen. Hij noemt het zelfs Honky Tonk Country Gospel. In 1966 deed hij dat samen met zijn Buckaroos, Buck Owens en Dust on Mother's Bible. Dit is de Nashville Maandartiest. There's dust on Mother's It's together country gaan we naar Americana. Hoe fijn zou het zijn als we met z'n allen een beetje overweg konden. Daar gaat het in dit liedje over. Brand Cup en Nicky Lane en Soapbox. Well, the crowd goes crazy when catastrophe strikes. Nobody's feelings seem to come out right. Talk is cheap and common sense ain't commonly found. I try not to pay attention, keep on having my fun. Minding my own, I'll be a son of a gun. If so and so down the road don't like it a bit, I keep sidestepping, they keep throwing me shit. I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pour my heart in a song. Well, hot dog, your opinion is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't changing my mind. My good God, let's hop off the soapbox and get alone Well, there ain't no kitchen fitting all of these cooks If you're craving bacon, you may get dirty looks So damn, suck it up and wash it down get old. And sometimes, Lord, all we can do is fight. It might drive me crazy, but it won't be tonight. I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pour my heart in a song. Well, hot dog, you're opinion is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't changing my mind. My good God, let's hop off the soapbox and get along. Get along. uit Nederland. 1982 bracht de band Tulsa het album Songs to Cover You uit. En op dat album staat het nummer wat je net hoorde, Me and You and a Dog Named a Boo. En van 1982 gaan we naar 1996 voor een countryzanger die voor mij in ieder geval persoonlijk wel een beetje onbekend blijft. En dat vind ik niet zo goed, want hij maakt hartstikke lekkere muziek. Dit is Aaron Tippen en Without Your Love. song. You'd think with all the lessons learned the hard digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. Voor de nieuwste single van Lisbeth Haug. Ze groeide op in Eiken in het zuiden van Noorwegen. In een familie van muzikanten. En op haar zevende speelde ze al gitaar. En sindsdien is muziek niet meer weg te denken uit haar leven. Haar nieuwste single staat bij ons op de playlist. En die heet My Kind of Magic. We gaan naar het Spotlight album toe. En dat is er deze week eentje van onze maandartiest Buck Owens... die lid is van de Country Music Hall of Fame... en de Nashville Songwriters Hall of Fame. Hij heeft in zijn carrière 39 studioalbums, 9 live albums... 97 singles uitgebracht, waarvan er 21 nummer 1 hit werden. Het laatste studioalbum dat onze maandartiest uitbracht heet Kicking In... en dat is ons Spotlight album. Je gaat achter elkaar luisteren naar On The Wings Of Love en daarna Kicking In. Dit is Nashville Spotlight Album. I'm gonna be riding on the wings of love. It's gonna be a brand new day on the wings of love. Hanging on. Dat waren de eerste twee nummers van ons Spotlight-album. Het laatste album van Buck Owens uit 1991. En dat heet Kicking In. Heerlijke lightdance muziek volgens mij ook. Je hoort in de tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album voorbij komen. Maar nu gaan we eerst naar Zuid-Afrika. Voor muziek van Juanita Duplessis samen met Folk Soul Revival. Dit is blij By My. Daar's de honger in mij, wat niet jij kan stil. Maar ze in mij, wat niet jij kan Hoe Hoe kom vrij nog, als jij die antwoord weet? Mijn vrede lee in jou, dus hoe kom ik jou hier wel hou? Ik vraag je blij bij mij, ik vraag je waar die branders breek. Daar trek mij hand die lijn van jou naam. Waar die hart van vol Classic. In the wild New England ranges came the word one fateful day to every town and village that a boy had lost his way. All the townsfolk quickly gathered and the wild bush horses tossed as they went to search the ranges just for summer, Stephen Walls, that is his name. And nobody doubts his courage, cause he's hardy and he's gay. But there's danger in this country that man has seldom crossed, and they wonder if they'll find alive this little boy lost. down upon the earth that final day. With heavy hearts they prayed to God above to show the way. When from the scrubby gully came the voice they've ne'er forgot. Where's my daddy? Where's my daddy? dat was uit Australië Johnny Ashcroft met Little Boy Lost. Hij overleed vorig jaar mei op 94-jarige leeftijd. En sinds 1986 had hij een plekje op de Australische Hall of Fame. Oftewel de Roll of Renown. Nu hebben we nog voor je klaarstaan muziek uit Nederland, Pussycat en Teenage Queenie. En daarna volk van Jim Croce. I'll have to say I love you in a song. while mommy stayed side. And if you ever show up radio show, taking you back to your happy place dance. Do you remember how we used to be when we had a love so true? You were my confidant, you were my closest friend, someone that I could always turn to. Then like a fool, I let you slip out my hands. Oh, I let you. back, hoping you will let me back in your heart someday. Won't you give me just one more chance? Maybe we can make a little romance. No reason why you and me can't get it back together like it used to be. Give me, give me, give me just another try.